4 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Vanochtend om 10 uur gaan de meeste winkels in de Ridderhof in Alfa aan de Rijn weer open na de schietpartij van zaterdag. Het politieonderzoek in het winkelcentrum is beëindigd en de winkeliers hebben de ravage opgeruimd. Nog niet alle schade is hersteld. Een man van 24 vuurde zaterdag ongeveer 100 kogels af in het winkelcentrum... voordat hij zichzelf van het leven beroofde. Zes mensen kwamen om het leven. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zal de Ridderhof rond de middag bezoeken. De politie heeft gisteravond opnieuw de woning van de dader doorzocht... op zoek naar aanwijzingen om de schietpartij te verklaren. Of er iets is gevonden is niet bekendgemaakt. In Ivoorkust zal de gearresteerde president Bakbo zich moeten verantwoorden voor de rechter. Dat heeft zijn rivaal, de gekozen president Ouattara, gezegd in een korte tv-toespraak. Bakbo werd eh, gisteren na een bloedige strijd van vier maanden... door militairen van Ouattara opgepakt in de bunker waar hij zich had verschanst. Hij is naar het hotel gebracht waar Ouattara zit. Volgens Ouattara is de persoonlijke veiligheid van Van Bakbo verzekerd. Na de arrestatie kon nood worden voorkomen... dat de zoon van Bakbo door een woedende menigte werd gelyncht. Verder zei Ouattara dat er een waarheids- en verzoeningscommissie moet komen... om meldingen van misdaden tegen burgers in de afgelopen maanden te onderzoeken. De explosie in de metro van de Wit-Russische hoofdstad Minsk was een terreuraanslag. Dat heeft de openbaar aanklager in het land gezegd. Bij de aanslag vielen elf doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Tijdens de avondspits ontplofte een bom op een van de drukste metrostations van Minsk... vlakbij het presidentieel paleis. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De laatste keer dat er in Wit-Rusland een aanslag werd gepleegd was in 2008. Toen vielen tijdens een concert in Minsk 50 gewonden. Het weer bewolkt in een enkele bui. Overdag is het wisselend bewolkt, ook met kans op een lokale bui. Bij een stevige noordenwind wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Ed Anker. Ja, dames en heren en fijn dat u eh, luistert. En ik ga zeggen goedemorgen, het is vier uur geweest. En ik denk dat de eerste mensen zich langzaam wel weer gaan melden... die eh, wakker gaan worden en die een dag met werken of anderszins voor zich hebben. En eh, wij gaan hen daarin helpen om lekker wakker te worden. Want wij hebben een paar prachtige, prachtige platen klaarstaan. Ik heb die lijstjes bekeken. Nou, ik heb er nu alweer helemaal zin in. en de eerste plaat is toch nog even aan het randje van de nacht. Night Fever van The Bee Gees. Mensen spraken mij aan, als ook een oude vriend met een heldere oogopslag. Met een heldere oogopslag. Ik liep vandaar in de straat daar waar ik lang heb gewoond. Even lekker dat toen, met een verrassende glans. Met een verrassende glans. In het tabakswinkel vroeg de man hoe het met me ging. Ik zei gaat zomaar voorbij. Niets gaat zomaar voorbij. Zomaar voorbij. Niets gaat zomaar voorbij. Zomaar voorbij. Zomaar voorbij. het verleden en roken. Als in een mistige droom. Heeft het ooit bestaan? Was er niets van waar? Niets van waar. Er is geen antwoord op de vraag er is alleen verwondering, als op deze winterdag, deze winterdag, deze vreemde dag, zomaar voorbij, zomaar voorbij. Radio 1. De nacht op 1. Red Wet was dat. Een eh, mooie, succesvolle Schotse band, zeker in de jaren 90. Nog een paar mooie hits gehad. Good Girl en eh, Wishing I Was Lucky, Sweet Surrender. Ehm, dit was Angel Eyes van hun. Daarvoor draaiden wij de tabakswinkel van Frank Boeien. En dat is inderdaad een nieuwe plaat van Frank Boeien. En wij gaan verder met Toto, I'll Be Over You. them stays the Simon Garfunkel was dat met eh, My Little Town. En eh, zij hebben dit eh, geproduceerd. Paul Simon heeft het zelf geproduceerd. Na de break in 1972 trad het band voor het eerst weer op tijdens een benefietconcert in Madison Square Garden in New York. Voor de presidentskandidaat George McGovern. En in 1975 trad de band voor de tweede keer op in MC's Saturday Night Live. En hier speelden zij ook dit nummer, My Little Town. Daarvoor draaiden wij Traveling Light voor Joel Hansen en Sarah Groves. Ik heb geen flauw idee, maar het zou eens kunnen zijn dat ze zich hebben laten inspireren door het boek Traveling Light van Max Lucado. En eh, daarvoor, zoals al eerder gezegd, draaiden we Toto met I'll Be Over You. Ehm, oh, we gaan nu ook weer een, eh, toch een klein klassiek plaatje over draaien. toch alweer weer eh, een beetje ouder. Uit 1994, Jesse van Joshua Caddison.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 En dat is ook gewoon heerlijk. What's Love Got To Do With It? Goeie plaat, goede plaat. En daarvoor draaiden we I Want The World To Stop van Balance Sebastian. En ik kan er ook gewoon niet over uit hoe leuk die plaat is. En ook al blijven we hem draaien, het is, eh, hij gaat mij nooit vervelen. Wij gaan nu verder met... Uh, oh, dat is toch ook weer een enorm... Eh, ja, toch wel weer een monument. Dat mogen we best zeggen, ook al is het geen oude plaat. Clocks van Coldplay. was weer eens een van de gebroeders Finn in een van hun vele muzikale gedaanten. Natuurlijk het bekendst zijn zij geworden met The eh, Crowded House, een heerlijke band. Eh, dit was eh, Made My Day bij Tim Finn. Ja, en dat was dus een solo-project waarschijnlijk van een van de twee gasten. we gaan verder met, met Love is a Wonderful Thing van Michael Bolton. En er mag meegezongen worden. smile. Against the Wind was dat van Bob Seger. En dat was eh, alweer de laatste plaat van het derde uur van de Nacht op 1. We gaan straks eh, naar het nieuws luisteren en daarna komen we terug... en dan draaien we weer mooie muziek.